In 394 van de 431 gemeenten kan tot vanavond 9 uur gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. In 37 plaatsen zijn de verkiezingen vanwege herindelingen eerder of later. Marco Pastoors wil niet de oppositie in voor Leefbaar Rotterdam als zijn partij niet in het college komt. Dat heeft hij gezegd in het NOS Radio 1-journaal. Pastoors zegt dat hij niet weer vier jaar in de oppositie wil en dat hij verder gaat met zijn werk bij een adviesbureau als er geen wethouders van Leefbaar in het college komen. Pastoors blijft dan wel lid van Leefbaar Rotterdam. De partij zat de afgelopen vier jaar met 14 van de 45 zetels in de oppositie. Van 2002 tot 2005 was Marco Pastoors wethouder. De Chileense president Bachelet heeft opgeroepen tot kalmte in de gebieden die zijn getroffen door de aardbeving van zaterdag. Hoewel het leger op grote schaal is ingezet, komen uit een, tal, uit een aantal plaatsen nog steeds berichten over plunderingen. Vele tientallen mensen zijn opgepakt. Bewoners die dakloos zijn geworden melden dat ze banger zijn voor misdadigers dan voor naschokken. In vier stedelijke regio's is om plunderingen te voorkomen een avondklok ingesteld. Intussen begint de hulp vanuit het buitenland op gang te komen. Veel landen hebben geld toegezegd en er worden ook veel goederen gestuurd. Zo vliegt buurland Argentinië een mobiel hospitaal en een half miljoen liter drinkwater over. De Verenigde Staten hebben onder meer satelliettelefoons beschikbaar gesteld om het reddingswerk te vergemakkelijken. De regeling voor zware beroepen in het kabinetsvoorstel over de AOW moet de prullenbak in, zei PvdA-leider en oud-vicepremier Bos in het laatste grote verkiezingsdebat. Bos zei dat hij de zware beroepenregeling wil inruilen voor iets beters. Ook VVD-leider Rutte en D66-voorman Pechtold hadden kritiek op het kabinetsplan. Het weer, eerst op veel plaatsen zon, vanmiddag bewolkt. Het wordt een graad of 5 in het noorden en zo'n 8 graden in het zuiden. Morgen is het zonnig en het wordt dan 6 graden.